Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij acties van de zogeheten gele hesjes in Frankrijk... is opnieuw een automobilist om het leven gekomen. In het zuiden van Frankrijk botste de bestuurder van een bestelbusje... op een vrachtwagen bij een blokkade. Bij eerdere acties door gele hesjes op de snelweg... kwamen twee automobilisten om het leven. De actievoerders protesteren tegen prijsverhogingen... voor brandstof en andere hoge dagelijkse kosten. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars voor een beter klimaatbeleid. Belgische media spreken van de grootste klimaatmars ooit. Volgens de politie waren er 65.000 betogers. Morgen begint in het Poolse Katowice de internationale klimaattop... waar landen afspraken proberen te maken om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden. De Duitse politie heeft een vrouw van 35 uit Duisburg aangehouden... omdat ze mogelijk twee baby's om het leven heeft gebracht. Eén babylijkje werd gevonden in een kledingsorteercentrum in Polen. De politie kwam met behulp van speurhonden en tips... bij de 35-jarige vrouw terecht. Bij haar in huis werd een tweede babylijkje aangetroffen. Uit onderzoek blijkt dat de twee ongeveer gelijktijdig ter wereld moeten zijn gekomen. In de Utrechtse wijk Leidse Rijn is een pakketbezorger mishandeld. Toen bleek dat de bezorger een bestelling niet bij zich had... kreeg hij een aantal klappen van de man. Hij klom ook in de laadruimte van de bus om te kijken of zijn pakket er echt niet bij zat... en haalde alles overhoop. De politie spreekt van een rare toestand en heeft de aanvaller gearresteerd. In de Eredivisie heeft PSV voor het eerst dit seizoen verloren. In de Kuip won Feyenoord vanmiddag met 2-1. De achterstand van Ajax op koploper PSV is nu teruggebracht tot twee punten. De Amsterdammers wonnen thuis in de Arena met 5-1 van ADO Den Haag. Heracles versloeg thuis VVV met 4-1. Groningen-Nak is nog bezig.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 be ashore. You. Tell her you wish you were there. Tell her about it before you leave. Pay her some attention, give her something to believe. now and then she to worrying just because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 Sometimes I close my eyes and drift away. I can't forget the things I didn't say. I chose a life that took me away from you. 让我。 shine.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 can I've lost my fear.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 the sun